Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Europese landen zouden veel opener moeten zijn voor migranten. Dat heeft de paus vandaag gezegd tijdens een bezoek aan een migrantenkamp in Griekenland. De kerkleider was daar om de bewoners een hart onder de riem te steken en hen te zegenen, zegt correspondent Connie Keesen. Ik kom hier voor jullie, zei hij. Ik eh, wil laten weten dat ik naast jullie sta. Eh, eh, en opnieuw, net als op Cyprus eerder, uit hij kritiek op, ja, zoals hij zei, de onverschillige houding van Europa. Het is tragisch, zei hij, dat sommigen in Europa doen alsof de migrantenkwestie hen niet aangaat. Er werden selfies met de paus genomen en soms Sommige mensen omhelsten hem ook. De nieuwe coronacijfers dan. Er liggen weer iets meer mensen met corona in het ziekenhuis. Het zijn er nu in totaal 2692. Dat zijn er 22 meer dan gisteren. Op de IC's is nu één bed meer bezet. De afgelopen dagen was er een lichte daling te zien in de cijfers. Die is dus weer voorbij. Max Verstappen mag bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië toch gewoon starten op plek 3. Het leek erop dat hij voor straf een paar plaatsen naar achteren moest... omdat hij onderdelen aan zijn auto moest vervangen. Dat is niet nodig en dus komt er ook geen straf. Verstappen kan vanavond, als alles meezit, wereldkampioen worden. En RKC-aanvaller Roy Kuipers stapt zo in de auto naar huis met een grijns van oor tot oor. Hij speelde vandaag zijn eerste minuten voor zijn nieuwe club en maakte in de laatste minuut van de blessuretijd de winnende 2-1 tegen NEC. Dat was te zien bij ESPN. Dan weer de uitbraak van RKC. Ze zijn met 4 tegen 3 van NEC. En Stokkers moet hem breed leggen. Nou, Kuipers, wat een verhaal! Het is zeker niet de moeilijkste goal van het seizoen maar wel eentje met het mooiste voetbalverhaal dat je je kunt bedenken. Dat waren ook zijn eerste minuten in de eredivisie. Tot, tot deze week speelde hij een niveautje lager in de eerste divisie. En het weer nog veel wolken met af en toe ook wat regen vanmiddag. In het westen kan de zon er af en toe wel even doorheen komen. Het is 3 tot 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Velsen een file van 4 kilometer... en de vertraging is daar 10 minuten. Er ligt daar namelijk een stuk hout op de weg.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 Push it up, put outcast, 100 days eating, yeah, we cruising. Ooh, I love you right. saw you in all this dark and blue. That's the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home.